Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De ophef over de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam blijft doorgaan. GroenLinks PvdA vindt het pijnlijk dat de Israëlische president Herzog bij de opening van het museum is. Hij is daar op uitnodiging van het demissionaire kabinet, maar hoeft niet te rekenen op een warm welkom. Tijdens de opening staat namelijk ook een pro-Palestina-demonstratie gepland. Deze verslaggever van AT5 vertelt waarom mensen boos zijn op de president. Die heeft via verschillende kanalen gezegd dat de oorlog die Israël met Hamas heeft... niet alleen een oorlog is met een terreurorganisatie... maar ook een oorlog met alle Palestijnse burgers. En dat volgens velen is een, een blijk van eh, daadwerkelijke genocide. Kamerlid Kati Piri van GroenLinks PvdA vindt dat zijn komst de opening overschaduwt... nu Israël oorlog voert in de Gazastrook. Ze vindt dat demissionair premier Rutte hem moet aanspreken op zijn rol in zijn verantwoordelijkheid. Naroepen, achtervolgen en betasten. Veel vrouwen krijgen te maken met straatintimidatie. Twintig steden willen er nu voor zorgen dat meisjes en vrouwen zich veiliger gaan voelen op straat. Ze tekenden vandaag samen met minister Dijkgraaf een document... waarin afspraken staan over wat het beste werkt om straatintimidatie tegen te gaan. De minister heeft zelf wel een idee. Als we de straat veilig willen maken voor iedereen... en met name voor jonge vrouwen... dat we niet alleen onszelf goed moeten gedragen... maar ook de anderen daarop moeten aanspreken. We leren keer op keer dat de rol van de omstander... die dit ziet gebeuren maar eigenlijk niks durft te zeggen, cruciaal is. Onder meer Amsterdam, Breda en Nijmegen doen mee. In die laatste stad zijn al maatregelen genomen om staatintimidatie tegen te gaan, zoals gesprekken voeren met mannen. En Tros heeft een nieuwe commentator gevonden voor het Eurovisie Songfestival. Jan Smit stopt ermee, dat wisten we al, en hij wordt opgevolgd door deze vrouw. Jacqueline Govaerts is de zangeres van Cresip. Zij zit in mei naast Cornald Maas, die het liedjesfestijn al jaren van commentaar voorziet. Govaert is sinds vorige zomer ook lid van de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival. En koos dus mede het liedje Europapa van Joost Klein. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond is het helder, nog een graadje of 5. Morgen wordt afwisselend bewolkt met soms wat zon en een stukje warmer dan vandaag. Een graad of 13 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen. Er staat daar 3 kilometer file en hou rekening met 10 minuten oponthoud.